Bij vijf mensen is de ziekte vastgesteld, maar het zijn waarschijnlijk geen inwoners van de stad. In Haiti zijn ruim 200 mensen aan cholera overleden en 3000 mensen zijn ziek. De meeste wonen in het midden en noorden van het land. Verschillende landen en organisaties hebben Haiti al steun toegezegd. In Vaals in Limburg zijn bij een brand acht mensen gewond geraakt. In de woning wonen vader en moeder met hun vier kinderen, onder wie een baby. Ze konden allemaal zelf het huis verlaten. De moeder sprong vanaf de eerste etage naar beneden. Van de twee andere gewonden is niet duidelijk of zij ook in het huis waren toen de brand uitbrak. De VS moet onderzoek doen naar martelingen in Irak. Dat zei de VN-rapporteur voor marteling in een reactie op de 400.000 geheime documenten... die gisteren op de site Wikileaks zijn gezet. Uit de stukken valt op te maken dat het Amerikaanse leger in veel gevallen niets heeft gedaan... met meldingen van martelingen door Iraakse veiligheidsdiensten. De VN-rapporteur zegt dat landen verplicht zijn daders te berechten. De Libris Geschiedenisprijs is toegekend aan David van Rijbroek voor zijn boek Congo. De prijs voor het beste historische boek werd voor de vierde keer uitgereikt. De Vlaamse cultuurhistoricus beschrijft in zijn boek de geschiedenis van Congo, de vroegere Belgische kolonie. De jury roemt de goede mix van persoonlijke betrokkenheid en journalistieke afstand. In Kenia zijn zeven voetbalfans om het leven gekomen toen ze bij een stadion in de verdrukking kwamen. Tientallen mensen raakten gewond. In het stadion in de hoofdstad Nairobi werd een competitiewedstrijd gespeeld. Volgens ooggetuigen probeerden mensen die geen kaart